Marnix Zampersen met het NOS-journaal. De tanker die op de Noordzee ter hoogte van Zandvoort in de problemen was gekomen... wordt weggesleept, meldt de kustwacht. Het 145 meter lange schip werd aan het begin van de avond stuurloos... door problemen met de motor. De tanker dreef richting een windpark. Door de hoge golven en de harde wind was het lastig om een sleepverbinding te maken... maar uiteindelijk lukte dat. Het schip met 21 mensen aan boord wordt naar een veilige plek gebracht. Demissionair minister Van Wil van Buitenlandse Zaken heeft Israël gevraagd om de Nederlandse activisten van de Gaza-vloot zo snel mogelijk vrij te laten. Deze week werden 450 activisten die naar Gaza voeren om steun te betuigen aan de Palestijnen op zee opgepakt door Israël. Ook 10 Nederlanders worden nog vastgehouden. Delegaties van Hamas en Israël gaan maandag in Egypte indirect met elkaar in gesprek over Trumps plan om de oorlog in Gaza te stoppen. Eerst moet een akkoord worden bereikt over de vrijlating van Israëlische gijzelaars en Palestijnse gevangenen. Als dat is gelukt gaat volgens het plan van Trump de 72 uur in... waarin alle levende gijzelaars Gaza mogen verlaten. Israël zou in ruil daarvoor 1700 Palestijnse gevangenen willen laten gaan. In de Georgische hoofdstad Tbilisi heeft de politie pepperspray en een waterkanon ingezet... tegen demonstranten die het presidentieel paleis probeerden te bestormen... Er waren tienduizenden mensen op de been die zich verzetten tegen de regeringspartij Georgische Droom. Die wil volgens de demonstranten de invloed van Rusland vergroten en het land minder democratisch maken. Het protest viel samen met de gemeenteraadsverkiezingen die door de oppositie in Georgië werden geboycott. Het weer. De komende uren buien, af en toe met onweer. Vooral aan de kust blijft het hard waaien. Temperatuur dan naar een graad of 10.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 I don't use a cordless microphone to board them. They don't feel real to me. Me need real woman, others built on me. You the primer on the line, being green box when I couldn't afford to afford. Clean socks, scooting across the floor in your grandmama house. Pan on your mouth. You yell too much about the penny need This mechanic so uncanny. X-Men, X-Men, your ex-boyfriend should thank me that I took you off his hands. No, I can bring another beach to the sand. And no, I am well aware that you can bring a man to his knees and get what you need without saying please.